Jelle Seubring met het NOS Journaal. Modeketen H&M gaat onderzoek doen naar 20 gevallen van uitbuiting en andere misstanden in kledingfabrieken in Myanmar. Medewerkers van de fabrieken zouden te maken hebben met onterechte ontslagen, salarisverlagingen en geweld tegen vrouwen. Vakbonden worden daartegen gewerkt, onder meer door de militaire machthebbers van Myanmar. H&M blijft voorlopig wel kleding produceren in het land... vanwege een Europees project om de omstandigheden te verbeteren. Het moederbedrijf van Zara heeft wel aangekondigd te vertrekken. De brandweer op Tenerife is de controle kwijt over een grote natuurbrand op het eiland. In minder dan een dagtijd is al 1800 hectare getroffen en het vuur blijft zich verder uitbreiden, al gaat het inmiddels wel wat langzamer. De, ontstond, de brand ontstond in een kurkdroog nationaal park. Het gebied is moeilijk begaanbaar door steile ravijnen, waardoor dus ook moeilijk te blussen is. 150 mensen hebben uit voorzorg al hun huis moeten verlaten. Bij gevechten tussen rivaliserende milities in Libië zijn zeker 55 mensen om het leven gekomen. De gevechten braken maandag uit in de hoofdstad Tripoli... nadat een van de commandanten gevangen zou zijn genomen door rivalen. Nadat hij weer vrijgelaten werd, stopten de gevechten. Het is al jaren onrustig in Libië. Sinds 2014 zijn in het land twee rivaliserende kampen met elk een eigen regering... Beide groepen hebben opgeroepen een einde te maken aan het geweld. Op een bouwterrein in Vlissingen zijn twee ondergrondse bunkers ontdekt. De schelplaatsen werden gevonden tijdens voorbereidende werkzaamheden in mei... maar de gemeente heeft de vondst van de bunkers nu pas bekendgemaakt. Ze zijn mogelijk gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. Begin volgende maand worden de bunkers uitgegraven voor onderzoek. Ook wordt dan gekeken of op het terrein misschien nog wel andere dingen uit de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn. Het weer bewolkt met in het oosten kans op een bui. Het is rond de 15 graden. Komende dag start zonnig, later meer wolken.